Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Populaire Twitter-accounts van prominente persoonlijkheden en bedrijven zijn korte tijd gehackt geweest. Het gaat om onder meer de accounts van Elon Musk, Bill Gates, de democratische presidentskandidaat Joe Biden en rapper Kanye West. De hackers riepen op geld over te maken in bitcoins. Twitter zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook het Twitter-account van PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. Zijn profielfoto veranderde aan het begin van de nacht in een karikatuur van een zwarte man. Het is onduidelijk of die hack iets te maken heeft met de grootschalige bitcoin-oplichting. De Verenigde Staten gaat TikTok onderzoeken op veiligheidsrisico's. De app, die erg populair is onder jongeren en waarmee je korte filmpjes kunt maken... zou volgens de regering Trump gebruikt kunnen worden om informatie over Amerikanen te verzamelen. Ook chat-app WeChat ligt onder een vergrootglas. Beide platforms zijn eigendom van een Chinees technologiebedrijf. Afgelopen weken is de spanning tussen de landen opgelopen... na invoering van een omstreden wet in Hongkong door China. Het onderzoek kan leiden tot een verbod op TikTok in de VS. De gemeenteraad van Baarn is akkoord gegaan met het plan om bij Paleis Hoesdijk een stuk bos te kappen om daar woningen te bouwen. Slechts één partij stemde tegen. De bedoeling is dat er op het landgoed een hotel en 80 appartementen gebouwd worden. Prinses Irene en prinses Margriet uiten vorige week kritiek hierop. Ze gaven in een brief aan geschokt te zijn over de kapplannen van het zogeheten Borenbos. Half augustus liggen de plannen ter inzage voor het publiek. Dan kunnen de burgers op het voorontwerp reageren. Het weer. Vanuit het westen trekt een regengebied over het land. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Overdag blijft het regenachtig en is het met 18 graden vrij koel.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 Mi treno, le serie iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore voor de Zandvoortse Radio.